met het NOS-journaal. Het dodental in de Amerikaanse staat Texas na de hevige overstromingen van gisteren is opgelopen tot 27, onder wie 9 kinderen. Tientallen meisjes worden nog vermist. Zij verbleven op een zomerkamp in de buurt van een rivier die buiten de oevers trad. Het waterpeil in de rivier steeg in korte tijd met zo'n 8 meter. Autoriteiten hebben de hele nacht gezocht, onder meer met drones en helikopters. President Trump heeft aangekondigd extra hulp naar het rampgebied te sturen. Vier inzittenden van een klein vliegtuigje zijn om het leven gekomen toen het toestel neerstortte in de Oostenrijkse Alpen. Het ging om een rondvlucht vanuit Duitsland. De slachtoffers, drie mannen en een vrouw, zijn vermoedelijk allemaal Duits. De oorzaak van de crash is onbekend. De politie in Colombia heeft een vijfde verdachte aangehouden... voor de aanslag op presidentskandidaat Miguel Uribe. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De 39-jarige senator werd vorige maand tijdens een campagnebijeenkomst in zijn hoofd geschoten. Sindsdien ligt hij zwaar gewond in het ziekenhuis. De conservatieve Uribe is kritisch op de linkse president Petro. De man die nu is aangehouden zou een 15-jarige jongen opdracht tot de aanslag hebben gegeven. Die jongen zat al vast. Koningin Maxima zegt geweldig trots te zijn op de speelsters van het Nederlands elftal... die hun eerste EK-wedstrijd vandaag wonnen van Wales. De koningin en prinses Ariane waren bij de wedstrijd in Luzern aanwezig. Coach Andries Jonker noemt de 3-0-uitslag een hele fijne start om het EK mee te beginnen. De andere wedstrijd in de pool van Oranje, Frankrijk tegen Engeland, is op dit moment nog bezig. Het weer, bewolking met verspreid over het land buien. Dat blijft zo vannacht. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen blijft het bewolkt met wat regen.